uur. Door Megens met het NOS-journaal. Het aantal nieuwe vastgestelde coronabesmettingen in Duitsland... is voor de vierde dag op rij gedaald. In de afgelopen 24 uur kwamen er ruim 3500 meldingen bij. dag eerder steeg het aantal nog met bijna 6000. In Duitsland wordt relatief veel getest. Het aantal positieve besmettingen is meer dan 95.000. Er overleden sinds gisteren 92 mensen aan de gevolgen van het coronavirus... In totaal komt het aantal geregistreerde sterfgevallen door corona in Duitsland op 1434. Ondanks de relatief kleine toename van het aantal patiënten op de intensive care dit weekend in Nederland... is het te vroeg voor optimisme. Dat zei voorzitter Gommers van de Vereniging voor Intensive Care in het tv-programma Op1. Hij zei dat hij pas tevreden begint te worden als er meer uitstroom is op de IC dan instroom. Gisteren zijn er 25 coronapatiënten op de intensive care bijgekomen. Totaal aantal komt daarmee op 1385. Het UWV opent vandaag een speciaal loket. Werkgevers die een groot deel van hun omzet hebben verloren door het coronavirus... kunnen daar in aanmerking komen voor een mogelijke tegemoetkoming. De regeling is bedoeld om zoveel mogelijk mensen hun salaris te laten behouden. Het UWV rekent op tienduizenden aanvragen per dag... voor deze tijdelijke noodmaatregel overbrugging werkgelegenheid. Werkgevers die een complete aanvraag indienen... worden binnen twee tot vier weken uitbetaald. Nederlandse radiozenders zouden alleen nog maar Nederlandse muziek moeten draaien. Daarvoor pleit Buma Stemra. Dat hoeft volgens Buma Stemra niet per se Nederlandstalig te zijn... als het maar in Nederland gemaakt is. Veel Nederlandse artiesten zijn voor inkomsten afhankelijk van live optredens... maar die vallen nu allemaal weg. Doordat ze betaald worden als hun muziek op de radio gedraaid wordt krijgen ze toch wat inkomsten, zegt Buma Stemra.